Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Vakbond CNV wil dat bedrijven zo snel mogelijk een 30-urige werkweek invoeren. Dat moet onder meer psychische problemen voorkomen. Directeur Fortuyn zegt dat 1 op de 5 mensen tegen een burn-out aanzit. CNV polste eerder al of Nederlanders een kortere werkweek zien zitten en dat blijkt het geval. Vooral omdat er dan een betere balans tussen werk en privé zou komen. De bond gaat de komende tijd bij CAO-onderhandelingen inzetten op de kortere werkweek. Tijdens de evacuaties in Afghanistan zijn de Nederlandse militairen nauwelijks het vliegveld afgeweest. Dat melden de Telegraaf en Nu.nl. Ze spraken met Defensie en een aantal militairen. Onder andere minister Bijleveld van Defensie zei eerder dat al het mogelijke werd gedaan om evacuees op het vliegveld van Kabul te krijgen met hulp van de militairen. Maar dat betekende dus niet dat ze de straten van de Afghaanse hoofdstad ingingen. Volgens een defensiewoordvoerder was het ondoenlijk om door de mensenmassa's te komen. De Amerikaanse president Biden wil geheime FBI-documenten over de aanslagen van 11 september 2001 openbaar maken. Hij heeft niet gezegd wat er precies wordt gepubliceerd. Maar mogelijk gaat het over de rol van Saoedi-Arabië. Nabestaanden vermoeden dat dat land terreurgroep Al-Qaeda heeft geholpen. Cuba wil kinderen vanaf twee jaar gaan vaccineren tegen corona. Het is het eerste land dat dat van plan is. De kinderen krijgen Cubaanse vaccins. De eerste prikken zijn voor de wat oudere kinderen vanaf 12 jaar. En later komen ook de jongere kinderen aan de beurt. Voor het eerst sinds 2004 heeft een Nederlander in het mannentennis... de achtste finales van een Grand Slam toernooi bereikt. Botik van de Zandschulp versloeg in de US Open de Argentijn Bagnis in vier sets. In de achtste finales neemt hij het opnieuw op tegen een Argentijn, Diego Schwartzman. Het weer. Vandaag veel zon. Het wordt tussen de 18 graden op de Wadden en 24 graden in het zuiden. Morgen nog iets warmer, dan kan het 25 graden worden.